3 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. De ICT-omgeving van bijna 900 bedrijven en instellingen in Nederland is lek. Dat komt door een beveiligingsprobleem in de zogenoemde VPN-verbinding. Dat meldt reporter Radio vanavond in een reportage op NPO Radio 1. Met een VPN kunnen mensen vanuit huis inloggen op hun bedrijfsnetwerk. Er is inmiddels een oplossing gevonden voor het probleem... maar veel organisaties hebben de update nog niet uitgevoerd. Het gaat om de FortiGut VPN. Gisteren werd ook al bekend dat de VPN van van Pulse Secure lek is. Hongkong heeft te maken met een van de gewelddadigste dagen sinds het begin van de protesten vier maanden geleden. Demonstranten hebben barricades opgeworpen terwijl ordentroepen met rubberkogels, waterkanonnen en traangas hard ingrijpen. De troepen grepen in toen meer dan duizend mensen waarschuwingen negeerden om een druk winkelgebied te verlaten. Inmiddels hebben de protesten zich uitgebreid. De politie schiet onder meer met traangas vanaf het dak van het parlementsgebouw. Dinsdag wordt de 70ste verjaardag van de Volksrepubliek China gevierd. Dat moment wordt aangegrepen door betogers om weer van zich te laten horen. Afgelopen nacht zijn er twee incidenten geweest met geweld tegen politieagenten. In Zoetermeer liep een politieman een gebroken neus op... toen hij werd geslagen door een jongen van 17. Dat gebeurde toen de agenten een ruzie probeerden te sussen. En in Castricum stond eerder die nacht een jongen van 17 met een mes te zwaaien. tijdens zijn arrestatie werd een agent door een 27-jarige vrouw beetgepakt... en meerdere keren hard in het gezicht geslagen. De vrouw bleek flink te hebben gedronken organisatie ANBO start met een cursus om ouderen weerbaar te maken tegen babbeltrucs. Volgens de politie doen jaarlijks zo'n duizend mensen aangifte omdat ze slachtoffer zijn geworden van een babbeltruc. Maar het werkelijke aantal is veel hoger omdat mensen zich vaak schamen dat ze erin zijn getrapt. En dan het weer, bewolkt en veel regen. Lokaal kan ook onweer voorkomen. Er staat een stevige wind. Aan zee is die zelfs hard met soms zware windstoten.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 es ist fast schon wie perfekt, der Moment, das hier und jetzt, das ist pures Gold. Yeah, und ganz egal an welchem Ort, diese Luft schmeckt nach New York. Wir fühlen uns safe, Digga, safe, Digga. Drinks gehen auf mich, das ist doch verstummt, denn wir hören lieber Lieblingssongs. Diese Nacht ist jung, ey, yeah. genauso jung wie du und ich. Und gerade ist gut, so wie es ist. Wir fühlen uns safe Drinks gehen auf mich, das ist doch safe, Digga. Uns geht es gut, denn wir sind safe, Digga.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 You said somebody had hurt you before and it caught you real bad. But he don't deserve you, you're gonna learn I'd never do that. I said I ain't got a plan, but we could hang out till the morning.